van Beek met het NOS-journaal. Met het overlijden van Hans van Manen heeft Nederland een van zijn grootste kunstenaars verloren. Dat schrijven koningin Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix in een verklaring. Niet in overdaad, maar in beheersing toont zich de meester, schrijft de koninklijke familie verder. De choreograaf van Manen overleed afgelopen avond thuis in Amsterdam. Hij wordt internationaal gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Hij maakte meer dan 150 choreografieën waaronder televisieballetten. Zijn werk wordt uitgevoerd door de drie grote Nederlandse balletgezelschappen... het Nationale Ballet, het Nederlands Danstheater en Introdans... en wereldwijd door meer dan 100 gezelschappen. Hans van Manen was 93. De politie heeft op de Dam in Amsterdam vier mensen aangehouden... bij een pro-Israël-manifestatie. Ze zitten vast voor het verstoren van die betoging... en voor het afsteken van een rookpot... Zo'n 2000 mensen waren afgekomen op de manifestatie... waar werd gesproken door onder andere SGP-leider Stoffer en opperrabijn Jacobs. Op een paar incidenten na verliep het rustig, zegt de politie. Wel werd door tegenbetogers met een rode vloeistof gegooid... en was er rode rook te zien. De bijeenkomst was georganiseerd door de werkgroep Op de Bres voor Israël. Frits Spits heeft de zilveren fonograaf gekregen. Volgens de brancheorganisatie voor de film- en muziekindustrie NVPI heeft de radiomaker een grote bijdrage geleverd aan het Nederlandse repertoire. Hij kreeg de prijs uitgereikt in de talkshow Pauw en de Wit. Frits Spits maakte tussen 1978 en 1995 onder meer het iconische programma De Avondspits. Later presenteerde hij Tijd voor Twee en De Strepen van Spits en nu nog De Taalstaat. Over een paar weken neemt hij na 52 jaar afscheid van het radiovak. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vannacht daar vooral regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 6. Overdag in het noorden en westen van tijd tot tijd regen.